uur. Dielke met het NOS-journaal. De politie in China heeft vier mensen gearresteerd... in verband met de aanslag op het treinstation in Kunming. De andere vier daders werden direct na de aanslag door de politie doodgeschoten. De groep viel zaterdag in de hal van het treinstation mensen aan met messen. Daarbij kwamen 33 mensen om het leven en raakten zeker 130 mensen gewond. Pro-Russische betogers hebben in het Oekraïense Donetsk een deel van het, een regionaal overheidsgebouw bezet. Volgens een journalist van persbureau Reuters kwamen ze niet verder dan de eerste verdieping, omdat de liften in het gebouw zijn uitgeschakeld en de trappenhuizen zijn afgesloten. Donetsk ligt in het oosten van Oekraïne, waar veel Russen wonen, die niet achter de nieuwe regering in Kiev staan. Op de Krim is het vandaag relatief rustig. Het aantal pensioenfondsen dat dit voorjaar de pensioenen moet verlagen is lager dan verwacht. Uit gegevens van de Nederlandse Bank blijkt dat 29 fondsen de pensioenen verlagen. Vorig jaar kondigden nog 37 fondsen aan dat ze dit jaar zouden moeten korten. Ook is de gemiddelde korting lager dan vorig jaar werd aangekondigd. Ex-neuroloog Janssen Steur gaat nooit meer aan de slag als arts. Hij heeft het hoger beroep in zijn tuchtzaak ingetrokken. Het medisch tuchtcollege acht in december bewezen dat Janssen Steur verkeerde diagnoses stelde. De tuchtzaak staat los van de strafzaak tegen de ex-neuroloog... waarin hij is veroordeeld tot drie jaar cel. In die zaak loopt zijn beroep nog wel. In Egypte zijn twee politieagenten veroordeeld voor de dood van blogger Galet Said. Ze moeten tien jaar de cel in. De blogger werd in 2010 door agenten zo zwaar mishandeld dat hij overleed. Zijn dood wordt gezien als een belangrijke aanleiding voor de opstand tegen oud-president Mubarak. Foto's van het lichaam van Said gingen de hele wereld over om te laten zien hoeveel geweld er werd gebruikt. Het weer vanuit het zuiden droog en af en toe zon. Het is 6 tot 8 graden in de regen. 9 tot 10 graden bij wat zon. Er waait een matige tot aan zeevrij krachtige wind. Vannacht neemt de wind af en klaart het op. Vanaf morgen zonnige periode en droog.